11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Rusland waarschuwt Nederland in een officiële verklaring... voor een ernstige beschadiging van de onderlinge relatie. De beschuldigingen over een Russische hekoperatie in Den Haag... legt Rusland na zich neer. Vier Russen werden in april het land uitgezet... nadat de inlichtingendienst MIVD hun hekoperatie bij de OPCW had verstoord. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland bezig is... met een anti-Russische campagne... Minister Blok van Buitenlandse Zaken noemt de Russische hekpoging heel ernstig. En premier Rutte denkt dat Moskou geen leuke, leuke dag heeft. Het feit dat de MIVD het verijdelen van de hek naar buiten brengt... laat volgens Rutte zien dat we er met z'n allen klaar mee zijn. Ruim 200 fans hebben afscheid genomen van de overleden zanger Koos Alberts. In Leusden bij Amersfoort konden ze tussen 6 en 8 uur vanavond langs de kist lopen... terwijl er nummers van de zanger werden gedraaid... Koos Alberts wordt morgen in besloten kring gecremeerd. De organisatie van de Oscars wil vrouwen in de filmwereld meer kans geven... en heeft daarom een groep opgericht waar vrouwelijke filmmakers zich bij kunnen aansluiten. Zo moeten ze makkelijker met elkaar in contact kunnen komen. De filmwereld staat onder druk om vrouwen eerlijker te behandelen... bijvoorbeeld door ze evenveel te betalen als mannelijke tegenspelers. In Los Angeles is voormalig hip-hop platenbaas Suge Knight veroordeeld tot 28 jaar cel voor het, voor het doodrijden van een man. Knight kreeg een paar jaar geleden ruzie met het slachtoffer en reed hem aan. Suge Knight had in de jaren 90 veel succes met zijn label Death Row Records en werkte samen met Dr. Dre, Snoop Dogg en Tupac. Het weer, vannacht opklaringen, de temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon bij 20 tot 22 graden.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1301 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje New Age muziek. Um, eens even kijken. Het eerste werkje, gloedje nieuw en een gloednieuwe artiest Ryan Judd. Een Open Sky heet zijn eh, nieuwe album. En daarna een goede bekende, White Sun... Eh, White Sun, ja, dat is een groep mensen ehm, die uh, mantra's zingen. En, eh, en natuurlijk muziek spelen. Ehm, en dat heet heel eenvoudig Whiteson 3. Eh, Nummer 2 was een eh, gigantische hit in New Age muziekland. bekroond met awards. Dus ehm, we zijn in gespannen afwachting van wat er, of dit album ook gaat scoren. Nou, mocht dat zo zijn, dan ga je dat zeker lezen op info Peaceful Radio nee, dat moet ik goed zeggen. peacefulradio.info. Zo, eh, niet de achterste orde. ook. peacefulradio.info. Daar vind je de playlist, dit programma en natuurlijk alle andere informatie over de artiesten. Even wens je heel veel luisterplezier. Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Namaha Om Shri Malakshmiye Namaha This is solo piano artist Rachel LaFond, and you are listening to Peaceful Radio. May this music fill your heart with peace and goodness. 无教，无不得已；无教，无尽；无法，无教；而不得已；无教，无尽；无法，无教；而。 象棋起非君子，子棋不得已而用之，恬淡为上。 You're not in the way. Thank you for listening to Peaceful Radio. I'm Shambu. Please visit my website at shambumusic.com. here. is Shana Michel, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com. Shar Parodi, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com.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 You are listening to Peaceful Radio. I'm Todd Boston. Please visit my website, toddboston.com.